uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Brazilië zijn sinds het uitbreken van de coronapandemie... meer dan een half miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. De afgelopen dagen kwamen in het land gemiddeld 2000 mensen per dag om het leven. Dagelijks worden zo'n 70.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens officiële cijfers is nog geen 12% van de Brazilianen gevaccineerd. Deskundigen zijn bang dat het aantal patiënten verder zal toenemen... nu het op het zuidelijk halfrond winter wordt en er mogelijk nieuwe varianten opduiken. In een dorp in het zuiden van Polen staan tientallen gebouwen in brand. Dat melden lokale media. Het vuur brak rond half zeven vanavond uit en verspreidt zich snel. De gebouwen in het dorp staan dicht op elkaar en sommige panden zijn helemaal van hout. Ruim 200 brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Volgens een Poolse tv-zender zijn vier mensen met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Bij een brand in een grasdrogerij in Lambertschaag in Noord-Holland komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert mensen in de omgeving de ramen en deuren te sluiten. De brand brak rond 6 uur vanavond uit. Veel brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen. De verwachting is dat dat nog lang gaat duren. Het is nog niet bekend hoe de brand in de grasdrogerij in Lambertschaag kon ontstaan. Niemand raakte gewond. Als protest tegen de nieuwe anti-homo-wet in Hongarije... wil de gemeenteraad van München dat de Allianz Arena in regenboogkleuren wordt verlicht... tijdens de wedstrijd Hongarije en Duitsland aankomende woensdag. In die wet staat dat homoseksualiteit niet mag worden gepromoot onder minderjarigen. De gemeenteraad van München vindt dat Hongarije met die nieuwe wet... internationale mensenrechtenverdragen schendt. Het weer vanuit het zuidwesten kans op zware buien met onweer en zware windstoten. Vannacht trekken de buien naar het noorden. Morgen afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal regen.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 Scuffling on my feet, shuffling through the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say, Limited. it. No I to bag it up. I like the way you work it. No I thought to bag it up. it I like the way you work it. Oh. No diggity. I thought to bag it up. I was ugly. Came from a bitch who nigga wanna fuck on. Said my face bomb, ass tight, rack stack of shacks, height, jury on flashlight. I've been listening last night, hit with that good, good, make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Broadcasting worldwide intense. Radio. Lift those hands up, lift those hands up, up, up. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo.